Uur. in boekraad met het NOS Journaal. Door een brand in Didam zijn meerdere huizen onbewoonbaar geraakt. De brand brak vannacht door onbekende oorzaak uit in een blok met zes woningen. De in totaal 24 bewoners konden op tijd hun huis uitkomen. Om de brand helemaal uit te kunnen krijgen besloot de brandweer om vier huizen met een kraan te slopen. Rond drie uur werd zijn brandmeester gegeven waarmee het grootste gevaar geweken was. Ook was er toen veel minder rook. De brandweer in Groningen verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een grote brand in Oude Pekela. Daar brak gisteravond brand uit in de opslag van een vezelhennepfabriek. Die moet als verloren worden beschouwd. Bij aanvallen van jihadisten in Burkina Faso zijn zondag tientallen mensen gedood. Honderden militanten vielen ochtends vroeg de noordelijke plaats Djibo aan. Daar namen ze een militaire basis en politieposten onder vuur. Ook schoten ze burgers dood. In New York is de inhoudelijke behandeling begonnen van de rechtszaak tegen Sean Combs, beter bekend als Diddy. De 55-jarige rapper en zakenman wordt verdacht van onder meer afpersing en seksuele uitbuiting. Combs spreekt alle aantijgingen tegen. Zijn advocaat vroeg de jury in haar openingspleidooi om zich ruimdenkend op te stellen wat betreft zijn kinky seks en seksuele voorkeuren. Ze noemde hem gemeen en een eikel, maar zei dat hij daarvoor niet terecht staat. Voor de zaak is acht weken uitgetrokken. Na een tocht van meer dan 13.000 kilometer heeft een Brit de top van de Mount Everest bereikt. Mitch Hutchcraft besloot er een extreme triathlon van te maken. Hij zwom eerst het kanaal over, fietste naar Oost-India en rende vervolgens naar Nepal.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 Door een brand in Didam zijn meerdere huizen onbewoonbaar geraakt. De brand brak vannacht uit in een blok met zes woningen. De in totaal 24 bewoners konden op tijd hun huis uitkomen. Vanuit zijn cel in Den Haag heeft de Filipijnse oud-president Duterte... de burgemeestersverkiezing gewonnen in zijn thuisstad Davao City. Duterte zit in de gevangenis omdat hij door het internationaal strafhof... is aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid. Bij aanvallen van jihadisten in Burkina Faso zijn zondag tientallen mensen gedood. Honderden militanten vielen s ochtends vroeg de noordelijke plaats Djibo aan.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 Ooh, even if I did I don't know if I would quit But I doubt it I'm Taken by the thought of thee hey. And I know this much is true Baby 106.9 ZFN No new but what I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm July no harvest moon winter August nights No autumn breeze No falling leaves Not even time for birds to fly To southern skies No Libra sun No holiday no give. Yeah, I do. I just call.